Twee uur. Jan van der Putten met het NOS over een mogelijk tekort van 475 miljoen euro. Mansveld moet onder meer een verslag van de Algemene Aandeelhoudersvergadering openbaar maken. In een debat eiste de Kamer verder dat een extern bureau de financiën en uitgaven van de spoorbeheerder gaat onderzoeken. Aan het begin van de nacht diende de PVV een motie van wantrouwen tegen Mansveld in, maar die kreeg geen steun. Wel overweegt de SP de motie in een vervolgdebat wel te steunen als Mansveld verdere vragen heeft beantwoord. Het aantal ouderen met zware brandwonden is de laatste jaren sterk gestegen. Brandwondencentra zeggen dat het aantal patiënten in die categorie in acht jaar tijd met 50% is toegenomen. De 70 en 80-plussers zijn gewond geraakt door koken, heet water, kachels en omgevallen kaarsen. Herstellen van brandwonden is op die leeftijd moeilijk. Als oorzaak van de stijging noemen de brandwondencentra het veranderende overheidsbeleid. Ouderen en mensen met dementie zijn gedwongen langer zelfstandig thuis te wonen, met soms rampzalige gevolgen. Ondernemers uit Alphen aan de Rijn stellen de hoofdaannemer na het bouwkraanongeluk verantwoordelijk voor de schade. Vooral winkeliers hebben hun omzet na het ongeluk sterk zien dalen, omdat de omgeving was afgesloten. Ze willen gemiste inkomsten verhalen op de hoofdaannemer Maurik, meldt Omroep West. Op 3 augustus vielen tijdens werkzaamheden twee bouwkranen en een brugdeel op een aantal panden. De advocaat van 24 ondernemers zegt dat de omzet in sommige gevallen met 60% is gedaald en dat er faillissementen dreigen. Taliban-strijders zijn bezig het vliegveld van Kunduz te veroveren. Gisteren viel de stad in het noorden van Afghanistan in handen van de Taliban, 14 jaar nadat de militanten er waren verdreven.